Marielle Hageman met het NOS Journaal. De eerste noodopvang voor asielzoekers wordt nog deze week in gebruik genomen. Morgen of vrijdag komt een groep aan in de IJsselhallen in Zwolle. In de Zeelandhallen in Goes gebeurt dat maandag. Op beide locaties komen maximaal 400 alleenstaande mannen, voornamelijk uit Syrië en Eritrea. Vorig jaar werden in Zwolle ook mensen tijdelijk opgevangen. Dit jaar zijn er opnieuw meer aanmeldingen voor een studie waarvoor moet worden gelood, zoals geneeskunde, psychologie of journalistiek. Bijna 68.000 mensen willen dit jaar aan een hogeschool of universiteit zo'n studie doen. Dat zijn ongeveer 6.000 aanmeldingen meer dan vorig jaar, zegt DUO, de dienst uitvoering onderwijs. Er zijn 44.000 studieplaatsen te vergeven. Morgen krijgen de studenten te horen of ze zijn ingelood. Volgens de Onderzoeksraad voor Veiligheid is vlucht MH17 in Oekraïne door pro-Russische rebellen met een raket uit de lucht geschoten. Dat meldt CNN. De nieuwszender heeft twee bronnen gesproken die dicht bij het onderzoek zitten. De informatie zou komen uit het concept-eindrapport van de Raad... die het neerhalen van het toestel onderzoekt. De onderzoeksraad geeft geen commentaar op het nieuws van CNN. Het zou voor het eerst zijn dat er iets over het onderzoek uitlekt. Varkensvlees is mogelijk de oorzaak van een sterke toename van het aantal mensen met hepatitis E. Het RIVM is bezig met een onderzoek. Vorig jaar waren er opeens drie keer zoveel besmettingen dan in voorgaande jaren. Hepatitis kan leverontsteking veroorzaken. Het onderzoeksinstituut richt zich in eerste instantie op varkens als besmettingsbron. De helft van de Nederlandse varkens is besmet met hepatitis E. Het weer bewolkt en soms druilerig. In het zuiden breekt de zon wat vaker door. De temperatuur ligt tussen 18 graden in het noorden en 23 in het zuiden. Morgen vrijwel overal zon. Het wordt dan tussen de 24 en 27 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. Op de A1 richting Amsterdam staat voor knooppunt Hoevenlaken 3 kilometer. A2 Amsterdam richting Utrecht 4 kilometer tussen Breukelen en eh, Utrecht-Leidse Rijn. Op de A12 in de richting Utrecht tussen Zevenhuizen en Reewijk 6 kilometer. En op de A13 richting Den Haag bij Delft 4 kilometer. En richting Rotterdam staat 6 kilometer tussen knooppunt Prins Klausplein en Delft. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Hendrik Ido Ambacht en Sliedrecht West 6 kilometer. En op de A16 richting Rotterdam, daar staat tussen knooppunt Ridderkerk en Terplechtseplein 3 kilometer na een ongeluk. En er is één reis ook dicht. A27 Utrecht richting Gorkum tussen Hagestein en Noordloos 8. En op de A28 Utrecht richting Zwolle tussen Soesterberg en Amersfoort-Vathorst 11 kilometer. En op de andere rijbaan richting Utrecht, daar staat tussen Strandhorst en Knoopend Hoevelaken 10 kilometer door een ongeluk.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 Let's run for cover. What if I'm the only hero left? You better fire off your gun once and forever. He said, Go dry your eyes and live your life like there is no tomorrow, son and tell the others to go singing like a hummingbird, the greatest anthem ever heard. but we dancing worms turn into butterflies. Wake up and turn this world. Het is kwart over vijf. Dat betekent dat het tijd is voor de evenementen op het circuitpark Zandvoort. Zet je radio op pole position. ZFM, Race Radio. is het Nationaal Oldtimer Festival. Ook op 2 augustus, ja het is een hele drukke dag dan op 2 augustus op het circuitpark Zandvoort. Maar ook dan is het de eh, de paddock Porsche. Er staan allemaal oude mooie Porsches, speciale Porsches. Die eh, vroeger heel veel geraced hebben. En eh, ja, het lijkt me wel ook wel gaaf om daarbij te zijn. Ook 2 augustus, de Great British. Nou, geen Porsches, maar de oude Britse wagens. En de 28 tot 30 augustus, 30 augustus mijn verjaardag, haha. Dan is er eh, de Historic Grand Prix op Zandvoort. Nou, dat was het dan alweer. Want de eh, volgende uitzending, dat is eh, op 12 augustus, dan hoor je weer meer over het circuit. Maar goed, we gaan weer verder met de muziek. Hier is uh, Bang Bang. dominant. constant. Promise I need that. Till I'm everywhere that you be at, I can't fall back or quick. Cause this is a fatal attraction, so I take it all or I don't want shit. You used to be thirsty for me. Right. het is bijna half vijf. We gaan nog één plaatje draaien. Dat is Fun voor Chris Brown. En daarna gaan we verder met de evenement in Zandvoort voor de jeugd. Black, black, black, black widow, baby. Chris Brown, set it up. Off in Casacampo, who would've thought Deacon? Down in Key Largo, you know I'm on that sticky. Icky, icky, icky, icky. Don't do it much, but when I do, I'm gone. Don't take it all off, keep your heels and thong. thongs. Hi, mommy, that turns me on. Now just listen to the song and... het is eenmaal uh, al half vijf. <laughs> Of eh, half zes moet ik zeggen. En eh, denk betekent dat het tijd is voor de evenement in Zandvoort voor de jeugd. Nou, hier komen ze aan. Van 12 tot met 24 juli is er weer recreade zie voor het programma uh, ehm, www.recreadezandvoort.nl. Want ik heb er namelijk niet zoveel over te vertellen. Want als ik eenmaal het programma ga oplezen, ben ik morgen nog bezig. Goed, dan hebben we 18 juli tot en met 9 augustus... hebben we Kids Fun World op het Badhuisplein. En daar aangrenzend aan de boulevard... is dit jaar eh, geen kermis in de vorm van afgelopen jaren... Maar er komt een Kids Fun World met eh, veel leuke attracties voor de kinderen en voor de jeugd. En eh, ik las net op zo'n reclamebord naast de weg... dat er elke zaterdag rond half elf of zo is er weer vuurwerk. Dat is wel hetzelfde gebleven als bij de kermis. Maar goed. We gaan verder naar, uh, naar Tiemendorp Zandvoort. Dat komt er namelijk ook weer aan. Dat is uh, eh, 4 tot met 7 augustus. Dat is eh, op parkeerterrein Zuid voor kinderen tussen de 8 en de 12 jaar. Met als thema dit jaar het Wilde Westen. Je gaat dan zeg maar een dorpje maken. En ehm, nou ja, in het Wilde Westen. Je kan je opgeven eh, en voor meer informatie uh, Maar let op, er zijn nog maar een paar plekjes vrij. Er zijn namelijk al zo'n 150 kinderen doen al mee. Dus het zit een beetje vol, zeg maar.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 Die hoorde je ook zo raar lachen. Ik ga jullie wat vertellen over het volgende liedje. Want ehm, vorige week, zoals jullie weten, was ik er eh, waarschijnlijk niet. En ehm, ik was toen op vakantie in het uh, Franse gedeelte van België. En toen hoorde ik, um, hoorde ik SCQ Tumain of zoiets van uh, eh, Maitre Jims. En die, was, die is daar, dat liedje is dus heel erg beroemd. En het liedje ga ik nu wel even voor je draaien. Dan kan je luisteren. Ik vind het best wel een lekker nummer eigenlijk. Even kijken. Ja. J'ai retrouvé le sourire quand j'ai vu le bout du tunnel Où nous mènera ce jeu du mâle de la femelle Du mâle de la femelle On est le ciel.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 Oh, ik dacht dat ik bij de meerkeuzevraag meerdere antwoorden mocht kiezen. De leerling. Meester, ik heb geen pen. Waarop de andere leerling zegt. Ik hou. Hoe kun je nou geen pen vergeten? Dat is hetzelfde als een buschauffeur zonder bus komt. Meester, ik heb drie verschillende handschriften. Niet dat u denkt dat mijn huiswerk door iemand anders laat maken. De docent. Wil je een beetje doorwerken? Je loopt achter op de rest. Waarop de leerling antwoordt. Dat ziet u niet goed. De, de rest loopt vooruit op mij. Waar gaan we verder met de muziek. Hier is Heroes. Listen to the sound of thunder rolling in the soul down under. Far beneath the skin, it rumbles. Step to the step of the drum that rolls inside. Be you enemy or oh lover, we are put here to. we gonna rap, pop, pop tonight. And if we die. gonna rap, pop, pop tonight. gonna rap up up, rap up up. We gonna rap up up tonight. We gonna rap up up, rap up up.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 Ja, en dat was hem alweer dan. Ehm, dit is... Uh, ja. Nog de laatste minuut. <laughs> ik kom net muziek tekort. Maar goed. De, ik ben er weer 12 augustus. Dan hebben we de 13e, 13e eh, uitzending. Dan ben ik er weer terug. En dan eh, met veel nieuwe items. En nieuwe evenementen. Blijf goed luisteren, want straks komt eh, Stef maar nu niet Stef en Stijn, maar Stef en Jonas, denk ik. Zo te zien. Maar goed, blijf lekker luisteren. Wij sluiten hem af met Nobody to Love.